5 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Duisburg worden sinds gisteravond de slachtoffers van de Love Parade herdacht. Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat 21 mensen omkwamen bij het technofeest... doordat ze in een overvolle tunnel naar het festivalterrein werden verdrukt. Onder de doden was één Nederlander, ruim 500 mensen raakten gewond. Rond deze tijd beginnen de eerste wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse aan de laatste etappe. De ruim 40.000 overgebleven deelnemers lopen op de dag van Kuik naar Overasselt, Kuik en Malden. De wandelaars hebben tot 6 uur de tijd om over de finish te komen. Als dat lukt krijgen ze op de finishplaats in Nijmegen hun Vierdaagse kruisje. Vanwege de intocht waarschuwt de ANWB voor drukte rond Nijmegen. Ieder jaar ontstaan files door de komst van familieleden en vrienden die deelnemers willen onthalen. De Amerikanen mogen van Turkije IS-doelen bombarderen vanaf de NAVO-vliegbasis in Cirlik. Media in de twee landen melden dat ze daarna lang onderhandelen over eens zijn geworden. Amerika had al toestellen op de basis staan, maar gebruikte die nog niet om IS aan te vallen. Met het nieuwe akkoord hoeven de Amerikaanse gevechtsvliegtuigen een veel kortere afstand af te leggen om IS-doelen te bereiken. Op de Middellandse Zee zijn tientallen vluchtelingen verdronken toen hun boot in de straat van Sicilië omsloeg. De boot, met zo'n 120 migranten aan boord, probeerde van Libië over te steken naar Italië. De autoriteiten daar denken dat er zo'n 35 doden zijn. Ongeveer 80 overlevenden zijn naar de Siciliaanse havenstad Augusta gebracht. Rijkswaterstaat sluit morgenavond een afrit van de A58 bij Hoeve af... zodat de familie van een verkeersdode een herdenking kan houden. Twee mannen van 19 en 21 jaar verongelukten zondag op de afrit naar Sint-Willebrord... doordat hun auto van de weg raakte en tegen een boom botste. Een derde inzittende raakte zwaar gewond. Het weer, vannacht zijn er opklaringen, maar ook wat wolkenvelden.